5 uur. moet met het RWS Journaal. Zo is begonnen met het bergen van de 50 lichamen van mensen die omkwamen bij het bloedbad in de homobar dit weekend. De lichamen worden overgebracht naar het mortuarium van de politie voor nader onderzoek. De FBI heeft vooralsnog geen bewijs gevonden van direct contact tussen de schutter Omar Martin en Islamitische Staat. Mogelijk was de 29-jarige moslim zelf geradicaliseerd zonder dat hij door IS werd aangestuurd. Van de schutter is inmiddels bekend dat hij werkte als beveiligingsmedewerker... in een bejaardentehuis in het zuiden van Florida. De politie in Californië heeft een zwaar bewapende man opgepakt... die onderweg was naar de Gay Pride in Los Angeles. In zijn auto lagen vuurwapens en materiaal om explosieven mee te maken. De 20-jarige verdachte zegt dat hij het homofeest alleen maar wilde bezoeken. Voor zover bekend is er geen verband tussen deze man en de dader van het bloedbad in een homobar in Florida. Landen hebben afgelopen jaar veel meer uitgegeven aan wapens en militair materieel. De waarde van de defensieindustrie steeg ruim 10% naar 65 miljard dollar. Volgens een Amerikaanse denktank ging het meeste defensiematerieel naar het Midden-Oosten. Ook in Azië is meer aangekocht. In Europa kopen vooral Polen en de Baltische Staten meer in... vanwege de dreiging van Rusland. Nederland telt sinds begin mei 150.000 inwoners van Poolse herkomst. Daarmee zijn er volgens het CBS nu meer Polen dan Antillianen in ons land. Sinds 2000 is het aantal Polen dat zich in Nederland heeft ingeschreven meer dan vervijfvoudigd. Vooral vanaf 2007 is het snel gegaan met de immigratie van Polen. Sindsdien hoeven ze geen werkvergunning meer te hebben om hier aan de slag te kunnen. Het weer grotendeels bewolkt vandaag met een aantal felle buien en kans op onweer.